9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De in Brussel heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van twee maanden. De Belgische agent kreeg een tip na de aanslag in het Joods Museum over de gebruikte Kalashnikov. Die informatie bleek uiteindelijk niet te kloppen, maar de agent werd dus toch vervolgd. De advocaten van de man gaan in beroep. Bij de aanslag op het museum vielen vorig jaar mei vier doden, onder wie twee Israëlische toeristen. De vermoedelijke dader werd later opgepakt in Frankrijk. Amerikaanse en Koerdische commando's hebben in Irak een gevangenis van IS aangevallen en 70 gevangenen bevrijd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie gebeurde dat nadat er informatie was binnengekomen over een op handen zijnde massa-executie. Onder de 70 gevangenen die werden bevrijd waren 20 Iraakse militairen. Vijf leden van IS zijn gevangen genomen en 20 strijders zijn gedood. Ook is een Amerikaan omgekomen. Hij is voor zover bekend de eerste Amerikaan die bij een actie tegen IS is gedood. In de Duitse stad Bamberg zijn drie rechtsextremisten opgepakt... omdat ze aanslagen zouden voorbereiden op een terugkeercentrum voor asielzoekers. Bij doorzoekingen is zwaar vuurwerk gevonden... waaronder uit Oost-Europa geïmporteerde mortierbommen. De politie is nog op zoek naar tien andere verdachten... die tot dezelfde criminele organisatie zouden behoren. AZ heeft in de poolfase van de Europa League zijn tweede nederlaag geleden... FC Augsburg, hekkensluiter in de Bundesliga en laatste in de pool, won het duel in Alkmaar met 1-0. Zometeen begint in Istanbul de wedstrijd in groep A tussen Venerbatje en Ajax. Het weer nog vanuit het westen klaart het iets op, blijft droog.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 So let's stick our heads out, better stick our heads out. En ook zij waren geweest een aantal weken terug. Ramon en Lieve onder de, vlag van Wulfie en Nomar. Eigenlijk een, eh, een zomerhit die eh, inmiddels al geen zomer meer is. Want de blaadjes beginnen al te vallen. Wel later trouwens, want eh, als ik naar de, de, maand oktober kijk... en er staat nog behoorlijk wat in het blad. Dat, eh, dat vind ik toch wel heel erg mooi. Dat is het leuke als je dan een krantenweek en een week loopt in Bentveld... dan zie je dat gewoon nog aan de bomen hangen. En op een van die lanen daar in Bentveld daar liggen de kastanjes voor het oprapen. Dus eh, wat dat er gaat, eh, is het alleen maar goed. Ik eh, kijk eventjes naar de andere kant. Ja, het is, we, hebben, dat, we, hebben, we hebben iemand gehad die er ook een klein beetje last van heeft gehad. Je, bent in goed gezelschap hoor, Mario. Dus het is niet, is niet, zo, het is niet zo erg. Maar het ziet hier dat je er gewoon... je er doorheen slaat. Hè? The show must go on, om dat maar zo te zeggen. Ja, dat, dat, dat, dat kenmerkte de echte muzikant. Hè? Die, ze komen gewoon. April Rose met eh, het setje, eh, de, de tweede set van twee nummers. Eh, welke gaan jullie spelen en welke laten jullie horen? De eerste is Running Out of Time. Running Out of Time. En de tweede wordt een cover. En dat is I Can't Make You Love Me van Bonnie Raitt. Oh, oké. Oké. <laughs> <laughs> thousand times before that I will never close the door. You've been behind it all the time. I never wanted you to be with someone else instead of me. You didn't see me in that light. oh, oh, oh. oh. I'll try it and I'll fight it, cause I won't let you down. Ik weet niet eh, hoe, dat, eh, hoe dat is, maar uh, hij klinkt maar ergens bekend. Maar het is niet bekend. Nee, nee, maar op een, een of andere manier komt dat wat jij doet, al al, oh oh, oh, oh, oh dat komt ergens in een van je andere nummers, komt dat volgens mij... Oh, dat zou best kunnen, ja. Ja, is dat een beetje een, een, beetje een klein handelsmerkje van, van jou? Ja, ik hou wel van catchy hoekjes, ja. Ja, ja. <laughs> Eh, maakt, het er alleen maar eh, leuker om. Eh, ik zag net trouwens, want ik heb even heel stiekem even op YouTube zitten kijken. Not Alone. Dus ook weer met een bekende, met Bas heb je die gemaakt. Ja, klopt. Ja, Bas, die kennen wij ergens ook van. Ook uit... Uh... Hij was ook eerst bij gitarist. Hij is net uh, sinds een week weg. Maar, Oh, oh is dat zo? Ja, hij, hij speelt volgens mij samen met onder andere Isaac Bullock. Ja, klopt. Zie je? Ja, Daar, eh, dat was hem. Ja, ja, ja. ja. Eh, goed, Isaac. Ja, die, die komt hier nog af en toe ook nog wel eens even tussendoor met, eh, met de laatste single die hij ooit weer eventjes onder de aandacht heeft tijdens de Serious Request. Maar goed. nu, de cover die jij hebt. Ehm, even voor, voor de mensen die nu net de radio aanzetten, kan me niet voorstellen. De cover was van... Bonnie Raitt. Bonnie Raitt. Ja. Oké. if you don't. uitgevoerd eh, van de, eh, de dame die eh, met haar muziek rauw randje aan de popmuziek geeft. <laughs> ja, dat is een beetje, een beetje klein, maar goed, maar wel heel erg mooi. <clears throat> goed, we gaan eerst nog even twee nummers draaien en dan is het jullie beurt, het laatste stukje voor deze avond. Maar we hebben natuurlijk ook muziek uit onze eigen toverdoos, om het dan maar zo te zeggen nou, is een goede bekende van eh, April Rose. Want hier is hij. Inderdaad, de single is een paar dagen eh, geleden gelanceerd. Lisa en de Lumberjacks en Mr. Jones. Straat mijn dorp. Hier ben ik thuis. Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt, eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd, mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie oog achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich keer op keer, zoals ze dat al eeuwig doet. Met je heuvelrug mooi, dan door Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tussen lapjesmarkt en bloemenmarkt. Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek. Waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar daar klink ik als muziek. Want je heuvelig mooier dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp dat je had je verkoopt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Als de zon het van de maan verliest, de Voorstraat voor de nacht ontwaakt. Ja, de Voorstraat, bezongen door Jan van Piekeren. We noemen hem ook eh, eigenlijk de Tom Waits van de Lage Landen. Want eh, die stem eh, is zo doorrookt dat, dat, je daar, nou ja, dat, er zelfs mensen van gaan hoesten hier in de studio. Dus geintje. <laughs> Ehm, nou ja, het, het is het slotakkoord, denk ik, eh, nog twee nummers. En eh, ik geloof dat er ook nog iets eh, is wat je heel graag wereldkundig wil maken. Want je kwam hier binnen van, nou, we hebben nog iets speciaals. Ja, nou, ik zei het net al een beetje, maar we gaan in, ja, rond december, we weten nog niet precies de datum, gaan we een nieuwe single releasen met videoclip en alles erbij. Ja. En eh, die komt op Spotify, op iTunes, op YouTube, met de clip erbij. Ja. En eh, ja, die zijn we gisteren al opnemen voor een deel, dus eh, die komt eraan. Ja, en het liedje, is dat al af? Het liedje is al af, maar... je gaat hem niet laten horen. Nee. dat, was, dat, is nou, nou, weer jammer. Misschien hebben jullie hem al gehoord, of komt hij, weet ik veel. Maar uh, <laughs> de titel in ieder geval nog niet zeggen. Oké, nou, ik, ik, ik, we gaan nu in ieder geval luisteren naar de, de laatste twee nummers van vanavond. Yes. Welke twee zijn het? Eh, de eerste is Not Alone. Not Alone? Dat is ons, uh, Not Alone, dat is ons gitaarlemnummer van 3FM vorig jaar. De clip waar eh, Bas nog op te zien is. Ja? En de laatste is Let the Fire In. Let the Fire In en Not Alone. Oké. Yes. you're not alone. I won't say bye, I'll always be in your mind. I've been taken to a place above where a smile convinces my pain enough, but I'm not forgetting our love. Cause in tears we're not alone. We always said there'll be a time to go, and now it's time, but I won't be running home. Remember, you'll stay strong. thing is clear to me that what we had was meant to be. Our teardrops, our teardrops of joy. For what I meant to you and you meant to me. The time has given us a life to see it was accounting that made us strong. Cause in tears we're not alone. We always said dat... Eh, een beetje hezen. Eh, <laughs> ja, maar dat geeft het eh, nummer toch ook wel weer een beetje op een bepaalde manier kleur. En het past denk ik ook bij de tijd van, van het jaar. Hè? Een beetje dat, dat hees, een beetje dat, dat, dat mistige. Dat, dat hoort er gewoon een beetje bij. Goed. heb uh, al bij mijn Deze nee, ja. <laughs> <clears throat> We, gaan, we gaan hem afsluiten. dit, dit blokje van twee. Ik... nou ja, Laat je horen, zou ik zeggen. We knallen hem eruit. Ja. <laughs> all we had. Our thoughts are gone inside my head. The time you had before you knew was too long for me to go through. But you said, Oh, let me not go, let me become old. Just like a fairy tale, I will stay till the end of the road. misbehaved, and I don't deserve another day. But you do wanna give this another shot before I know if this Eh, lekker eh, optimistisch afgesloten. Want daar, eh, dat, dat, was wel heel duidelijk een optimistische en een blije ondertoon wel te horen in dit laatste liggen. Let the fire in, hè, was dat ja, toch? ja, fire in. Yes. Nou, ik dank jullie voor zover wat betreft het muzikale gedeelte. We gaan zo natuurlijk nog eventjes verder praten met, met jullie over, over wat, wat jullie nog allemaal gaan doen. En nou ja, alles wat nog even wat nog, gaat passeren. Maar goed, ik denk dat Marcus ook nog wel even wat anders wil. Dus, eh, dus dat ga ik eerst eh, aan hem overlaten. Eh, maar we hebben natuurlijk ook nog muziek hier liggen. En die gaan we nog draaien. Bijvoorbeeld deze dame die in april geweest is. De laatste dag van april. Toen is ze geweest met een loepzuiver stemgeluid. Maar ze is ook echt bezig om gewoon Nederland te veroveren. Uh, Jerusa met dat nummer wat van haar laatste EP komt. Favorite Memory. between? Is this real or am I dreaming? I hear your voice and I think I feel you breathing. And every part of you is in this place. You were here but still so far away. Please stay. you my love you keep showing. I see your face in the small and tiny moments, and all the things you. een beetje trip-hop-achtig eh, nummer is dat. Uh, Kin met Passing Car. Eh, zij komen uit, als het goed is, uit de buurt van Groningen. Daar komen ze vandaan. Ehm, en dit was hun laatste Passing Car dus. Daarvoor Favorite Memory met Jerusa. En zij is bezig liedjes te schrijven met Michael Logan. Nou had ik nog iets liggen in het, in het archief van mij thuis. maar ik moet dan weer in het losse bladenarchief gaan zitten snuffelen. Maar Michael Logan is eh, geen onbekende. Eh, die hebben wij eh, zelfs als een van de buitenlandse ehm, singer-songwriters ook gedraaid. Dus, dus in die zin is dat ons niet vreemd. Ehm, ik ga wel even zoeken, want dat is wel heel erg grappig. Dat er dus nog een verleden ligt met, bij deze Michael Logan. En dat uitgerekend Jeruzalem daar dus nu mee liedjes aan het schrijven is. Het is... Ehm, Bijna kwart voor tien. Ehm, deze groep hebben wij vorig jaar in, eh, in eh, vlak voor de zomer gehad. gehad. Gaat eh, ook wel uitstekend mee. Yellow Grass en Hidden Run. travel Lose direction, through the night. Hold on, keep on, hang on tight. As alive as you can be. Come burn some gas. was een beetje over de geschiedenis eh, van de Nederlandse mijnen. Bezongen door Canvas Blanco, die we vorige week eh, hier eh, in de studio hadden. Ehm, het is tijd voor een komen en een tijd van gaan, zeg ik altijd maar. Ehm, want ja, jullie hebben leuk live opgetreden vanavond. Ehm, nou ja, ik zou bijna zeggen, wat, wat gaan jullie de komende tijd nog doen? Ja, nou de studio in om onze single af te maken. Ja. En videoclip opnemen. Dus eh, de jongens worden nog druk. En de fotoshoot en artwork. Dus, eh, oh, jee. Ja, oh, jeetje, <laughs> jongens. Alles erop. ja, en verder optreden staat voor nu even stil. Dat willen we echt eh, goed weer opbouwen. Dat we echt een goede set, een nieuwe set hebben met nieuwe nummers. Ja. En dat we die straks eh, de wereld in kunnen gooien. Dus. Oh, dus, ja. dus, maar wel radio is dat dan? dan ja, eh? radio komt soms even tussendoor. We gaan nog bij ha Haarlem 105 en zulke ah, dingen. Dus. Ja. Ja. Ah, ja, dat is altijd wel... Uh, Haarlem 105 is natuurlijk ook ja, is leuk. nooit weg natuurlijk. Ja, precies. Ehm, dat is een beetje eh, alles in de notendop. Yes. Ehm, maar ehm, het nieuwe materiaal. Is dat, eh, dat ook weer de opmaat naar een EP? Of misschien naar nog iets meer? Ja, wie weet. Ja. <laughs> Oh, jullie hadden het eh, wel echt gespannen. Ja, zeker. Ja. <laughs> ja. <laughs> allereerst is het gewoon een single. En we zien het daarna. We, gaan gewoon, we hebben natuurlijk een planning voor ons. En hoe we dat allemaal naar buiten gaan brengen. Dat komt vanzelf allemaal op ons pad. Dus- ehm, maar dan neem ik aan dat het ook eh, jullie studie eh, ook gewoon door blijft eh, ja, gaan. Ja, we hebben volgende week een tentamenweek waar we allemaal over zitten te stressen. Dus ja. geweldig. is, dat, is dat toch heel belangrijk om te doen? Ja, zeker. Die, ja. die school? Ja, ik wil ook, je hebt best wel veel mensen die op een gegeven moment toch stoppen omdat ze te druk worden. Maar ik vind wel dat ik het echt... Ja, ik wil het wel afmaken gewoon dat je echt een ja, op zich dat diploma maakt niet zo uit. Maar je leert gewoon zoveel in die vier jaar. Mm. En dan ehm, kun je gewoon alle kanten eigenlijk op. En dan kan je daarna heb je zat tijd om alles te doen. Dus. Ja. Nou, Het is ook, de vraag is meerdere malen gesteld. Maar de muziekindustrie is natuurlijk eh, behoorlijk eh, veranderd. Hè? Uh, alles, alle verkopen, nou ja, noem ze maar op. iTunes, Spotify en, en dat soort dingen. Of gewoon verkopen via MP3 of weet ik veel wat. Ja, dat, dat, leer je dat dan ook? Uh, ja, zeker. Ja. We hebben alles geleerd. <laughs> we hebben er een eh, leuk tentametje over. Dus eh, ja. ja. nee, dat is allemaal in onze hoofdjes. Ja. <laughs> Ehm, nou ja, goed. Dat, dat, is, dat is de ene kant van het verhaal. Ehm, nou ja, ik vond het super dat jullie geweest waren. Yes, wij ook. <laughs> Toch jongens, hè? Ja, Ja, in december komt hij dan dus uit? Ja, waarschijnlijk. Ehm, ik denk een beetje eind december. Dus dus het zal nog wel even, eh, het zal nog wel even duren. het wordt geen kerstsingle. Nee, geen wordt, kerstsingel. Inderdaad, het heeft niks met, eh, niks met kerst te maken. Nee. Het geen kersing. <laughs> Ook niet met oud en nieuw. Nee. <laughs> Ehm, over het schrijven nog. Ehm, want, want ja, eh, hoe gaat dat dan met, met, met, met dat schrijven? Waar, komt dat ineens op, zoals het welbekende drukken? Om het dan maar nou, gewoon even heel netjes te zeggen. Ja, ik kan het ook ordinair zeggen. Maar... Uh-huh. Eh, jij schrijft eh, voornamelijk ja, liedjes. Eh, ik kom meestal met een idee. Ik ben eigenlijk gewoon thuis of op de fiets kom ik met ideeën in mijn hoofd. Ja. En die werk ik thuis een beetje uit totdat we een, dat ik echt een melodie en een tekst heb. En met echt een verse en een chorus. Mhm. En dan staat het dus eigenlijk al als liedje op zich. Alleen dan zijn er nog geen akkoorden of zo. En dan gaan zij als band gaan de arrangementen eronder maken. Ja, de basis, de basis begint bij, uh, bij ja. Mario. Ja. Dus dat, en zij komt met de tekst en dan moeten jullie het idee eh, als een echt... Ja, ja, zijn, ja, het zijn gewoon kleine stukjes. Dus dat, is altijd iets om mee te werken. En dan, brengen, jullie dat ook, brengen jullie dat ook in de opleiding in? Om toch weer even terug uh, gaan eh, naar de school. is dat ook... Songwriting? Ja, nee, gewoon ook wat jullie maken. dat, dat, dat jullie dat ook laten ja, horen. Ja, zeker. We hebben ehm, ehm, de les songwriting, zeg maar. Daar stuur ik eigenlijk altijd mijn April Rose nummers in. En die worden dan beoordeeld. Of eh, met mijn overgangstentamen heb ik eh, eigenlijk drie eh, April Rose nummers gedaan met mijn eigen band. Dus ja, we proberen het wel echt goed te vermengen. Zodat we daar ook echt kritiek op kunnen krijgen. En opbouwende kritiek brengt jullie alleen maar verder. Dank jullie wel. Yes. En graag tot een andere keer. Ja, jullie bedankt. Oké, nou dat, dat waren ze. April Rose, ehm, akoestisch hier geweest. Dat gold ook voor deze Rotterdamse groep. Hoewel, het, eh, het bestond toen uit Ruvaida en uit Joost. Southbound heette ze. En dat nummer dat, eh, wat wij hier hebben, dat is onze eigen versie. Namelijk Feathers. dan heb je, denk je dat het goed uitgetimed is.